Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Dit jaar zullen vermoedelijk 50 tot 60.000 mensen asiel aanvragen in Nederland. Eind vorige maand stond de teller op 40.000, meldt staatssecretaris Dijkhoff. Door de grote stroom vluchtelingen zijn er te weinig plaatsen om ze allemaal op te vangen. Daarom worden er snel nieuwe plekken gezocht en moeten asielzoekers langer in de noodopvang blijven. Taliban hebben zich volledig teruggetrokken uit de Afghaanse stad Kunduz. De strijders zouden zich hebben teruggetrokken om te voorkomen dat er nog meer burgerslachtoffers vallen. Ze ontkennen dat ze zijn verdreven. Kunduz werd eind vorige maand ingenomen door de Taliban. Die hadden de stad een paar dagen volledig in handen, maar werden al snel teruggedreven door regeringstroepen en het Amerikaanse leger. De afgelopen weken zouden zeker 60 burgers in de strijd zijn omgekomen. De meeste bij een aanval op een kliniek van Artsen zonder Grenzen. Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord gesloten over een nieuwe CAO voor de kleinmetaal. Zo'n 300.000 metaalwerkers krijgen er tot mei 2017 iets meer dan 4% bij en een eenmalige uitkering van ruim een half procent. Naast de loonsverhogingen zijn er afspraken gemaakt over scholing, flexwerk en mogelijkheden voor een vierdaagse werkweek. Scholen in het voortgezet onderwijs klagen massaal over het digitale lesmateriaal van uitgeverij Noordhof. Er zijn geregeld storingen waardoor het lesmateriaal niet of slecht toegankelijk is. Bij de distributeur komen er dagelijks ruim 250 klachten binnen. Noordhof is de grootste uitgever van onderwijsmateriaal. Begin dit jaar zei het bedrijf dat het last had van aanvallen van hackers. Het weer bewolkt met landinwaartse opklaringen met mogelijk mist en in het noordwesten buien. Tegen de ochtend vanuit het oosten neerslag. In Zuid-Limburg kans op natte sneeuw. Morgen overdag verspreid regen. Het wordt 5 graden in Limburg tot 11 graden op de Wadden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 En dat doen we dan met eh, Art Blakey en de Jazz Messengers. Zeg door eh, Art Blakey en de eh, Jazz Messengers. Ja, het nummer duurt eh, bijna 10 minuten. Gaan we niet doen, want we willen een klein beetje variatie in het programma houden. En dat kan ook prima dankzij Anita O'Day met Richard Rogers. Die hebben het over Bewitched, Bothered en Bewildered. Dat is een nummer waar u weer eventjes lekker mee kunt bijkomen. The fool and don't I know you. The fool can have his charm I'm in love and don't I show it Like a baby, in arm Love's the same old sad sensation Lately I've not slept a wink Since this half-white imitation Put me on the blink I'm wild again beguiles again the simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered. Am I? I couldn't sleep and I wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. bothered and bewildered am I. I lost my heart, but what of it? He is cold, I agree a little bewildered, bewildered am I. am vexed again, perplexed again. now I'm oversexed again, bewitched, bothered and bewildered. I am Rita O'Day. Bewitched, bewildered. En eh, daar hebben we natuurlijk van genoten. En, eh, misschien gaat u vanmiddag wel eh, met dat mooie weer eventjes langs het strand wandelen. Nou, daar heb ik een aanvullende stukje... Ja, hoe zeg je dat? Als je langs het strand wandelt. Een aanvullend stukje ondersteuning, zo zou ik het willen noemen. Dat wordt verzorgd door meneer, meneer Ekkerbilk... En eh, ook al ben je vreemdeling langs het strand, dat maakt allemaal niks uit. Strangers on the Shore. Esther Eckerbilk verzorgde voor ons eh, de vreemdelingen langs de kust. Nou, als je de Noordzee kust, luisteraars... Ja, dan heb je gegarandeerd een, nat pak. En dit is een uh, wie kan dat mooier spelen dan Toet Stielemans? was dat, luisteraars. My Baby Just Cares For Me kent u van Nina Simone. Maar ook uh, Michael. Nee, George Michael, zo moet ik het zeggen. Die zingt erover. Luister maar. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. flowers and roses. Baby, don't care for, you don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style. Simone, eh, My Baby Just Cares For Me. En nu, ja, u zult het niet geloven, uitgevoerd door een eh, popmuzikant... Eh, George Michael, maar die man heeft zoveel in huis. Die kan eigenlijk van alles zingen. Dat is echt wonderbaarlijk. Voor de liefhebbers een stukje Dixieland. club van eh, Peter Schilper wordt, natuurlijk de Dutch Swing College Band met At The Jazz Band Ball. Ja, heerlijke muziek. Jazz, uh, nou, Dixieland moet ik zeggen natuurlijk. Eh, oh ja, voor de liefhebbers heb ik dat gedraaid. Matt Dusk, ik weet niet of die naam u iets zegt, maar hij, hij lijkt een beetje op Michael Bublé, maar het is hem niet. En hij heeft het nu over All The Way. valt onder de categorie groeners. Hè? Zo noemen ze die zangers zoals Frank Sinatra, Michael Bublé, Matt Dusk, Tony Bennett, you name it. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. Oh Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you. Oh, good could lean years, and for all the in between years, come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you it's for sure I'm gonna love you. Oh. Deep it goes if it's real. So if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you. Verwarm nou niet met Marco Bublé, want dit was niet Marco Bublé, dit was Matt Dusk. En eh, wat mij betreft zou je veel meer van die man moeten horen. Natuurlijk eh, kunt u vanmiddag ook nog genieten van live muziek in Zandvoort zelfs, ja. In de krocht, daar treedt eh, Erik Timmermans op met weer twee muzikanten die hij om zich heen heeft verzameld. Dan heb ik het over Erik zelf natuurlijk op bas. Peter Lichtermoet, viool. Hij is eh, te gast vanmiddag. En hij wordt eh, ook eh, virtuoos begeleid door Jean-Louis Van Dam. En dat, je kent u natuurlijk ongetwijfeld van zijn prachtige pianospel. Hij speelt ook accordeon. Die man is eigenlijk allround op de toetsen, zou je kunnen zeggen. Vanmiddag in de krocht vanaf twee uur. Dus genieten met het trio. Ik noem het vanmiddag maar even het trio Peter Lichtermoet. Nou... Uh, ja, live muziek. U kunt er allemaal van genieten, luisteraars. Pluk de dag, zou ik zeggen. Ja, tik een eitje. <laughs> Take ten Even tot 10 tellen als je boos wordt. Dat doet Paul Desmond ook, luister maar. geïnspireerd door eh, Dave Brubeck met Take 5, is dit is dus, eh, Take 10. variatie op uh, Take 5 van Dave Brubeck natuurlijk. Ja. Een uh, geheimzinnige combinatie nu wordt vertolkt door Randy Crawford. A Secret Combination. I've got a secret combination. I'm gonna use it to lock away. to change it, cause then I'd lose Dam Hert en mijzelf, Ray Charles. Fever in the morning, fever all through the night.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 Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long Uh-huh. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it, fever without blaming you. Oh, fever, fever I'm, I'm a fire. fire. Fever, yeah, I burn for truth. give you fever. That's right. Be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. Ooh, ooh, ooh, when you kiss them, fever. If you live, you learn. fever. Tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. Uh-huh. What, what a lovely way, way to burn. burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. now, what a lovely way to burn. Lovely, I like that. what a lovely way to burn. <laughs> <laughs> you ain't right, Ray. Ja, nou, heel eer voor Nathalie uh, Cole om te mogen zingen met uh, ja, het fenomeen Ray Charles. Mensen die uh, van Hammond muziek houden, ik heb goed nieuws voor u. Want als u straks gaat lunchen en misschien neemt u wel een broodje kroket... Dan nou, kijk ik u nu wat mosterd aan. Geen mosterd na de maaltijd. Swinging mosterd, Het Rob Mosterd Hammond Trio. Nou, de groep eigenlijk. Zo is het. Ja, dat gaat swingen hoor mensen. Ja, dat was swingen met het, eh, de Rob Mostert Groep. groep. Eh, met een eh, fenomenaal stukje hemmend werk natuurlijk. Voor de liefhebbers. Frank Sinatra toen hij nog leefde, die ging elke zondagochtend ging hij, ja, ging natuurlijk naar de kerk. Maar ja, af en toe dan versliep hij zich. En dan, dan zei hij het volgende. married in the morning. We gingen nog trouwen ook. Down the bells are gonna chime. We'll have a whopper. Pull out the stopper. Get me to the church on time. I got to get there in the morning. Spruced up and looking in my prime. Girls come and kiss me. Say that you miss me. Get me to the church on time. If I am dancing, roll up the floor. If I am whistling, out the door. I'm getting married in the morning. Ding, ding, dong, they're gonna chime. Don't lose your compass. Kick up a rumpus. Get me to the church. Get me to the church. I right out the door. I'm getting married in the morning. Ding dong, they're gonna chime. Girls, come and kiss me. Say that you miss me. Get me to the church. Get me to the church. For Pete's sake, get me to the church. Oh. Ja, ding dong, ding dong, de belletjes. Ja, het, nummer, het nummer klonk ook als een klok. En ik weet niet met wie die ging trouwen eh, destijds. Misschien wel met Diane Washington. Want eh, ja, Diane Washington eh, samen met Noel Coward... die zongen destijds al I'm Mad About A Boy. Nou, misschien werd daar Frank Sinatra wel mee bedoeld, luisteraars. zou het zo niet weten, maar het kan best wezen hoor.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 on the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces ever cloy. This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I van de dag. Andere mensen weer eh, houden van de nacht. Nou, ik weet niet waar uw voorkeur naar uitgaat. Maar in ieder geval luistert u vanmorgen naar uh, eh, ZFM Zandvoort, Radio Zandvoort. En daar ben ik heel blij mee. misschien eh, toch wel, geef mij maar een nacht. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Alben Eckele. relaxed, maar wel zwingende MUZIEK vanmiddag. Want eh, in de krocht in Zandvoort vanmiddag Erik Timmermans met eh, Jean-Claude. Eh, ik moet niet Jean-Claude zeggen, <laughs> kom ik daar toch weer bij. Jean-Louis, zo moet ik het zeggen. Jean-Louis van Dam, Peter Lichtenhoed, viool, Erik Timmermans op barst genieten vanmiddag in de, in de krocht in, eh, in Beverwijk. Ik ben alweer, eh, eh, luisteraars, aan het eind van het programma ZFM Jazz gekomen. En nou, we gaan er sportief uit. Langs de lijn. Langs de lijn van de kust. En nogmaals, als je de Noordzee kust, hoor je nat, hè? Een hele fijne zondag. Dank voor het luisteren allemaal. En eh, wat mij betreft tot, eh, tot de volgende keer bij ZFM Jazz.